Mariette Krol met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Portland probeert politie actievoerders van Greenpeace weg te halen die aan een brug hangen. De milieuactivisten hangen in grote zakken boven het water om te verhinderen dat een ijsbreker van Shell erdoor kan om te gaan boren naar gas en olie in het Poolgebied. Demonstranten in bootjes op het water zijn weggehaald, maar de 13 activisten die aan de brug hangen zijn moeilijker te verwijderen. De rechter bepaalde de afgelopen dag dat de actie van Greenpeace onrechtmatig is. De organisatie moet 2500 dollar betalen voor elk uur dat de ijsbreker van Shell er niet door kan. Een paar uur na de uitspraak maakten de activisten nog geen aanstalten om weg te gaan, waarna de politie in actie kwam. Paul Jansen wordt per 1 september de nieuwe hoofdredacteur van De Telegraaf. Hij volgt Jules Paradijs op, die in mei bij de krant vertrok na een conflict over de koers van de Telegraaf Mediagroep. De naam van Jansen, politiek commentator en journalistiek boegbeeld van de krant, ging al een tijd rond. De krant meldt nu zelf dat de directie en hoofdredactie unaniem voor hem hebben gekozen en dat de redactieraad de voordracht steunt. Jansen werkt sinds 1996 bij de Telegraaf. Vooral als chef van de Haagse redactie bouwde hij gezag op. Hij heeft de taak het mediabedrijf te moderniseren. In Den Haag zijn opnieuw Romeinse dakpannen gevonden. Het zijn honderden exemplaren die op een bouwterrein zijn blootgelegd. De gemeente zegt dat de dakpannen horen bij een belangrijk Romeins gebouw. Mogelijk heeft er een villa, een tempel of een grote herberg gestaan. Alle dakpannen zijn verzameld en opgeslagen. Wat ermee wordt gedaan is niet bekend. Het is niet de eerste keer dat er in Den Haag Romeinse dakpannen worden ontdekt, maar niet eerder waren het er zoveel. Het weer, vannacht is het met een graad of 7 fris, overdag droog en zonnige periode bij 16 tot 20 graden. In het weekend blijft het droog en zonnig en wordt het nog iets warmer, 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journal.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 Nee. Ja, ik weet het, ik bruis alleen maar. Dus, eh. Ik dans als een boer op klompen. Hoezo? <laughs> Nee, ja, vooruit. hey, we gaan eens even naar de Pum Pum. Wat dacht je daarvan? Lekker nummer. Spanjolas! esse Ja, zo gaan we maar door natuurlijk.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 En, eh, en, ook die voor jou, hè? Ja, die voor jou <laughs> ook. dat maakt wel niet uit. Ik, eh, ik hoor dat Marcus geen moe te doen heeft. Dus Marcus, deze voor jou. recht vooruit kijken. En remmen als je moet remmen, hè? Chan Buena Vista Social Club op Cuba. Die ga je donderdagavond zeker horen tussen 6 en 8. Ja, dat is avond, en is na 6 uur. Ja. We gaan eens even kijken of we iets, eh, iets hebben met een boodschap. Pas wel. Ik ben altijd gek op eh, nummers met boodschapjes. Eén wisselt en de ander die lelele. Eh, en nou ja, ik doe het hiermee. All massive, all tight. Cause when I come, come rough. In a regular ragamuffin business.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 The side doctor hash, hash, no amphetamine. your life. is a serious thing. One time, two time, they make a million. and run a foreign country. Build a big house, buy a big limousine. That's why so they for do the right thing. That's why Jaja sent me to tell them the truth. Cause it's a disgrace. marijuana planted in a me yard. Cocaine. Rocking the night shit, don't give no shit, don't give no shit, shit. Don't give no shit, don't give no shit, don't give no shit. Me no want it. Don't give no crack, don't give no crack, don't give no crack, crack. Nou, de liedjes van reggae, wat denk je? Heerlijk. Komt-ie. Ja, maar dat is al geen reggae. Jongens, alsjeblieft. Sander, ik weet niet wat er aan de handen is maar we hebben weer te maken met, uh, met scharrelcontact. Oh. Ken je scharrelcontact? Ja, misschien moeten we Charles een keer uit het systeem halen. <laughs> even kijken, ik zoek het nummer gewoon eventjes op. Eh, eh, hoe heet dat nummer ook alweer? Ja. Kom ik zo meteen op. Laat hem eventjes draaien en gooi hem zo meteen alle ramen dicht dan helemaal los.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 Dat ging niet helemaal goed, hè? Nee, sorry. Não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado. Nou, wat denk je, Sander? Nieuwe ronde, nieuwe kansen? Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Komt-ie. and the magnificent. I'm back, but the shaker was so boss, most thundering, storming, sound of soul. I am W.O. church. I like Double Barrel. Een, eh, een nummer die veel te weinig op de radio is. Gaan wij wat naar doen. Dat geldt ook voor dit nummer. Je luistert naar de zinderende zomernacht van CFM, De nacht van de zinderende zomer. Kan ook. En eh, voor Hamilton, Canada. Nruma Saya. Maaf, Ibu. Helaas, Kasjan. Andere keer. Maar voor je berichtje in ieder geval, uh, eh, Kassi Bayang. En toen viel er een stilte. Ja, valt er een stilte. Heeft Sander er weer een stekker uitgetrokken? Ja, hè? <laughs> nou, gaan we weer. Rame, rame. Ik ben nog wakker. Ik ook. Hoe is het mogelijk? Kom vast van die koffie. Dit is hier wemkoffie. Hè? Er zit wat in eh, wat, wat, wat, je wakker houdt. En eh, als je daar te veel van drinkt, dan eh, helpt dat ook niet meer. Helaas. Nou, we gaan weer van het Spaans. Wat is, wat is het eigenlijk vertaald? Spaans. Spaans, hè? Ja. De Española, hè? Yeah. Nou, het volgende nummer niet, hoor.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 Maar Sander, wat zeg jou dit nummer? vind je ervan, jongen? Heerlijk. lekker ja, nummer, hè? Ja, maar ik heb wel gelijk zin in bier. We gaan even een stukje lopen. We lopen gewoon naar de kroeg voor in onze scheel.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 But I the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I come home oh, I know I'm gonna be, I'm gonna jammer dat die eh, Nijmeegse Vierdaagse voorbij is, hè? Ja. Maar we hebben iemand in, bij CFM die daar alles van kan vertellen. En wie is dat? Ivo. Ivo? Ja. De Ivo? De Ivo, meneer, minister van Financiën bij CFM. Ja, ja, ja, ja, de overbuurman. Die heeft hem helemaal uitgelopen. Ja, oké. Dus je zal het nummer wel vaak gehoord hebben. Nou ja, goed. Eh, ik vind het hartstikke goed. Niks dan respect. Ik doe het niet na. Hij doet het wel na natuurlijk, maar... Eh, ik heb er gewoon geen tijd voor. Nachtuitzendingen en gewoon werken en ook nog erbij. Nou, dat was eventjes eh, heel mooi, want eh, we hebben nog 10 seconden overstanden. Oh. Heb je nog steeds het zomergevoel of zeg je van nou... Ik heb nog steeds het heerlijke zomergevoel.